Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de uitzending van Opsporing Verzocht over de bedreigingen van John en Linda de Mol... heeft de politie bijna 100 tips binnengekregen. Er worden namen genoemd, ook een aantal keer dezelfde namen. In het programma was een compositietekening te zien van een man... die bijna twee weken geleden een doos met gebak liet afleveren bij John de Mol thuis. Bij het gebak zat een dreigbrief. De Mol en zijn zus worden sinds een jaar bedreigd. Voor het eerst is in de Verenigde Staten bij iemand ebola vastgesteld. Het gaat om een man die in Liberia is geweest en vier dagen na zijn terugkeer ziek werd, zeggen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Hij ligt in Dallas in het ziekenhuis. De autoriteiten zijn niet bang dat de ziekte zich verspreidt. In de Verenigde Staten zijn al wel patiënten met ebola behandeld, maar dat waren mensen bij wie de ziekte al in West-Afrika was vastgesteld en die vervolgens voor behandeling naar Amerika waren overgebracht. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht heeft Aanmoddervakker de meeste nominaties voor de Gouden Kalveren in de wacht gesleept. De film van regisseur Michiel Terhoorn is genomineerd in zes categorieën, onder meer voor beste film en beste regie. Aanmoddervakker is een tragicomedie over een dertiger die geen afscheid kan nemen van zijn studentenleven. Ook de hoofdrolspeler Gijs Naber maakt kans op een gouden kalf. De films Hemel op Aarde en Nena kregen elk vijf nominaties. Vrijdag worden de winnaars van de gouden kalveren bekendgemaakt. In het Amazonegebied in Peru is een Spaanse onderzoeker na bijna twee weken gered uit een grot. De man was op een diepte van 400 meter ten val gekomen en had daarbij zijn rug geblesseerd. Een team van 100 redders slaagde erin hem weer boven de grond te krijgen. De Spanjaard wil door met zijn werk zodra hij is opgeknapt.